much time is love. possession of sound and the intensity of design, taking you to a paradise where reality becomes an illusion. Everybody's so excited. child because I want to get learn to cope. Música ik even uw aandacht. Eh, dit is een controle van de Rijkswacht. Dat zal je al wel gemerkt hebben. wij vragen u kalm te blijven en dan gaat dat gemakkelijker verlopen. Ik zal u een paar richtlijnen geven, dat zal de zaak vergemakkelijken. Ja. Wij gaan de dansing langzaam ontruimen en volledig. Dat moet je wel beseffen. En dan is het best dat je onze richtlijnen volgt. De personen die in het bezit zijn van een identiteitskaart, die kunnen als eerste de zaak verlaten. Die zullen eerst gecontroleerd worden. Dus kan je dat document best klaar houden. Ja? Degenen die er geen hebben, die kunnen best achteraan wachten. Dat geldt ook voor de personen van wie documenten in hun wagen ligt. Het heeft geen zin om te beginnen drummen, het zal toch even duren. Dus, dus je kan best even, zou ik zeggen, naar die kant gaan, Sebes. Je kan best samen blijven met de bestuurder van uw wagen als je met meerdere gekomen bent. Ja? En u gegroepeerd aanbieden. Als je bijeen blijft, gaat dat soepeler gaan. Als je buiten gaat, vergeet niet aan de vestiaire uw eventueel afgegeven kledingstukken mee te pakken. Want eens dat je buiten bent, ga je niet meer terug binnen kunnen. En na de controle dienen de bestuurders